Correspondent Andrea Vrede over wat er zaterdag gaat gebeuren. We denken dat het een wat eenvoudiger ceremonie zal worden dan doorgaans. Het is natuurlijk een klassieke mis. Aansluitend zal dan de kist met zijn lichaam worden overgebracht naar de Santa Maria Maggiore. Want daar wil hij begraven worden in een kleine zijkapel. En die bijzetting zal op diezelfde dag nog geschieden. Wie er namens Nederland gaat is nog niet bekend. Zaterdag is het namelijk ook Koningsdag. Het plan is voorlopig dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima dan gewoon in Doetinchem zijn om de verjaardag van de koning te vieren. D66 wil dat de overheid geld leent zodat er nieuwe woonwijken kunnen worden gebouwd. Er is veel geld nodig voor wegen, stations en stroom bij die wijken. Kamerlid Veilbrief wil dat een deel van de wijken gebouwd wordt op landbouwgrond. Ja, we willen de grond hebben voor zover dat nodig is in de buurt van steden. ons kunnen bouwen en daar mensen een woning kunnen geven. Maar die boeren worden keurig vergoed voor hun grond. Dus daar zit allemaal, we nemen niks af. Het enige wat we zeggen is, je moet met elkaar wel anders gaan verdelen in dit land. Dat is de eerlijke, eerlijke antwoord. D66 wil verder dat er een noodwet komt voor de woningbouw. Dat betekent dat mensen minder bezwaar kunnen maken tegen bouwplannen. Maar daardoor zou er ook sneller gebouwd kunnen worden. En kleine oogjes bij spelers van Go Ahead Eagles. De club sleepte gisteren voor het eerst in zijn geschiedenis de KNVB-beker in de wacht. Na de beslissende penalty tegen AZ was het in het centrum van Deventer nog lang onrustig. Had je het gedacht? Nee! Oh, mooi! Nee, moet jij niet naar bed, man. Nee, natuurlijk niet! Deventer! Ja, zo net kwamen de spelers terug in Deventer. Verdediger Joris Kramer liep in zijn winnaarsbadjas over de parkeerplaats na een nachtje doorhalen. Het lichtje ging wel op een gegeven moment uit, <laughs> moet ik zeggen. Maar, eh, maar ik heb nog niet uh, kunnen... Je gewoon je tenue nog aan ook gewoon. Ja, zeker. Oh, <laughs> mijn god. Tot hoe laat is het doorgegaan? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ah, ik weet het niet meer. <laughs> Nee, ik denk eh, dat, dat eh, bij mij het lichtje uitging rond 3, eh, 4. Maar de rest ging eventjes door nog. Het weer in het noorden vallen zijn wolken. Verder is er vooral zon en het is bijna overal droog vanmiddag bij 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wel geteld twee files. Eentje op de A10, de ring noord richting Haarlem.